Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de luchthaven van Tel Aviv is een raket ingeslagen. Die werd vanuit Jemen afgevuurd. Het Israëlische leger bevestigt aan de Times of Israel... dat pogingen om de raket te onderscheppen zijn mislukt. Haaret schrijft dat er meerdere lichtgewonden zijn. Het vliegveld is ongeveer een uur gesloten geweest, maar is inmiddels weer open. De jemenitische Houthi-rebellen vuurden de afgelopen dagen meerdere raketten af op Israël. Een wetsvoorstel om ondermijnende organisaties te verbieden heeft steeds minder steun, meldt Nieuwsuur. Veel partijen en juristen vinden dat de regering daarmee te veel macht zou krijgen. De wet was aanvankelijk bedoeld om op te treden tegen criminele motorclubs... maar daar zijn inmiddels andere regels voor die goed werken. Partijen vrezen dat het wetsvoorstel dat er nu ligt misbruikt kan worden... om maatschappelijke organisaties om politieke redenen te verbieden. Deze maand wordt de wet besproken in de Eerste Kamer. Bij de John Frostbrug in Arnhem is een nieuwe plaquette onthuld... op initiatief van het tv-programma Even tot Hier. De gedenkplaat bestaat uit foto's van honderden soldaten... die samen de beeldenis van John Frost vormen. De bronzen plaquette met uitleg over de slag om Arnhem bij de brug... werd vorige week gestolen. De gemeente Arnhem zegt diep geraakt te zijn door de actie van Even tot Hier... en noemt het een prachtig gebaar. Ruim 2 miljoen mensen zijn gisteravond bij een concert van Lady Gaga geweest. Op het strand van Rio de Janeiro gaf ze een gratis concert. Het werd betaald door de gemeente om de lokale economie te steunen. Ze verwachten dat het lokale ondernemers zo'n 100 miljoen dollar op kan leveren. Voor Lady Gaga was het haar grootste concert ooit. Het weer. Vandaag is het grotendeels bewolkt en hier en daar valt een bui. Door een noordwestelijke wind is het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Het wordt 11 tot maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM.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 Mijn naam is Jaap Vunnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Een speciaal welkom voor mijn trouwe luisteraars in Den Haag, Leiden, Marbella... En in het Groenhart. ook And also special welcome for our English-speaking listeners. Vandaag besteed ik in het eerste uur aandacht aan allemaal Nederlandse jazzmuzici... vanaf eh, zeg maar de 60er jaren tot op eh, heden. Eh, je hoort diverse bekende namen voorbij komen... zoals de Bates Brothers, Ann Burton, Tom Bake, Faye Klaassen... de Diamond Five en Michael Varenkamp. En nog veel meer. Omdat het 4 mei is, eh, staat het eh, tweede uur van het programma in het teken van de herdenkingsdagen 4 en 5 mei. Oftewel 80 jaar vrijheid in Nederland. Ik laat een mix van internationale en Nederlandse muzici horen... met nummers uit de periode van vlak voor, tijdens en na de oorlog. De 40er en 50er jaren toen hier jazz ongekend populair was in Nederland. Eh, ik vertel er dadelijk nog wat meer over in het tweede uur... wat u allemaal kunt verwachten. Maar we sluiten natuurlijk af eh, op eh, dit soort dagen... met het bekende We'll Meet Again. Ditmaal in een jazzuitvoering van Peggy Lee... begeleid door Benny Goodman. Zo, dat voor wat betreft de inleiding. Relax en schenk nog een kopje koffie in... en geniet de komende twee uur weer van een swingende ochtend met heerlijke jazz. Ik opende dit eerste uur met een opname van de Biggles Big Band. De Biggles Big Band onder leiding van Adrie Braat. Adrie die ook bekend is als uh, zakelijk en muzikaal leider van de Dutch Swing College Band. Eh, ik vind die Biggles Band van hem, een 25-mans formatie... een eh, prachtige big band. Een, zeker een, eh, een parel in eh, het Nederlandse big band, eh, big band assortiment. En zo gek veel big bands in Nederland zijn er nou ook weer niet. De zangeres bij de Beatles Big Band was Clara Bakker. En dan gaan we door met het programma met een nummer van Geetje Kouwveld... begeleid door Ruud Brink op tenor en Peter Niewerf op gitaar. Een opname uit augustus 87, Route 66. If you ever plan to west Travel my way Take that highway, that's the best 66. Well, it winds from Chicago to LA. 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. city is mighty pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. I won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kick six Zwingende Route 66... <clears throat> in een wel eh, hele mooie uitvoering, ook qua begeleiding. Alleen die sax en de gitaar van Peter Nieuwerf. Eh, ik ga door met eh, de familie Bates, oftewel de Bates Brothers. Een, volle bezetting, kan je wel zeggen... Alexander Bates op tenor, Rolf Delfos op altsax, Jan Menu op bariton, Angelo Verploegen op trompet. Peter Beets natuurlijk op piano. Broer Marius op bas. En dan eh, krijgen we nog uh, Pascal Vermeer op drums. We gaan luisteren naar It Ain't Necessarily So. Een opname uit 1995. The Bates Brothers. En ingeleid door een strijk ensemble Marie-José Schreiner, Petra Griffioen Gvio, Lisbeth Steffens altviool en Michiel Weidner cello. Necessarily So. Dat waren de Bates Brothers. Eh, ik draaide net Greetje Kouwveld, maar een ander eh, fenomeen, goede ster, goede ster, is Anne Burton. Eh, ik heb hier een opname klaarstaan van Anne Burton... die begeleid wordt door Piet Noordijk op altsax... Louis van Dijk op piano, Jacques Scholz op bas en John Engels op drums... Het is een album uit 1967 getiteld The Anne Burton Collection.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 that's the time you miss him most of all. That's the time you miss him most of all. Een gevoelvolle en Burton begeleid door een lyrische altsax van Piet Noordijk. In the wee small hours. Dan eh, gaan we over naar Tom Beek. Tom Beek, eh, de virtuoos op diverse soorten saxen. de eh, Tenor, sopaan. Uh, vaak gezien ook in de krocht. heeft een aantal cd's uitgebracht. En ik heb nu voor me de cd uit 2009 opgenomen in Studio 47 in Enkhuizen. En die cd was getiteld Big Time. Eh, een royale bezetting speelt hier Hearts and Numbers. dat waren Tom Beek en zijn makkers. Eh, we hebben veel eh, vocalisten vanochtend. En eh, hier weer een hele goede, vind ik, V. Klaassen. V. die woont in Duitsland en daar ook heel veel werkt. Maar af en toe ook in de kocht te beluisteren. in de laatste keer dacht ik begeleid door Cor Bakker. Maar hier heb ik de CD uit 2006 getiteld Luck Child... waar zangeres V. Klaassen begeleid wordt door Olaf Poltzien op piano... Peter Thierhuis op gitaar en Ingemar Heller op bas. Het is een eh, echte klassieker. Luistert u naar In a Sentimental Mood. a sentimental sentimental say En dat was V. Klaassen's interpretatie van In a Sentimental Mood. Bekende natuurlijk in de bekende big band uitvoering van eh, eh, Glenn Miller of zo. Maar dit vond ik toch ook wel een hele bijzondere uitvoering. Mooie interpretatie. Eh, in de jaren 60 hadden we een quintet... wat in die tijd zeer populair was. En de, zij noemden zichzelf de Diamond Five. Eh, ze bestond uit Harry Verbeke op tenor... Kees Smal op trompet, Kees Slinger piano... bassist Jacques Schols en John Engels... nog steeds actief op zijn, ik dacht nu, ruim 85ste op drums. Het is een eh, opname uit eh, mei 1964... van hun LP, naar de hand ook op CD te verkrijgen... getiteld Brilliant, met een uitroepteken... En ik ga nu draaien naar het nummer. Ik ga nu draaien het nummer Ruined Girl, The Diamond Five. dat was de prachtige ballad Ruined Girl van de Diamond Five. Het is een echte ochtend voor vrouwelijke vocalisten. En eh, daarom eh, heb ik nu klaarstaan Astrid Serierse. Astrid Serierse, het is een live opname uit het Betty Asphalt Complex in Amsterdam... uit 1992 eh, in november. En Astrid, vocaal, wordt begeleid door Perend van der Berg op piano, Joep Lumey op bas en Bram Weiland op drums. Ze zingt Roll With My Baby. Went to see my sweetheart Let's not round about ten. He said... baby. Yeah, I had to roll with my baby. Yeah, I had to roll with my baby. Cause he's sweet that way. We went out to the movie. We stopped in the very last row. We hadn't been there a good five minutes before he's ready to go. I had to my baby, yeah, I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, cause he's sweet that way. I got a quarter. settle for wine, mm, then I can roll with my baby. I know I can roll with my baby. I'm sure I can roll with my baby. Cause he's sweet that way. said, Hold me, sweet darling, oh, squeeze me every now and then. I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, yeah, I had to roll with my baby, cause he's sweet that way. I got such a sweetheart, I never let him go, because deep down baby, cause sweet that way. Een vrolijk swingend nummer, Astrid Seriussen met Roll With My Baby. En de sax die u hoorde werd bespeeld door Gerbrand Westveen. Eh, er is weer een nieuwe combi, althans nieuw, relatief nieuwe combinatie... Eh, van Frits Landersbergen. En eh, dat is een clubje Bestaan uit, ze noemen zich de European Jazz Meeting. En ze bestaan uit Max Jonata op tenorsax. We hebben hem hier ook vaak in de krocht kunnen beluisteren. Uit Italië Martin Sasse, piano. Eh, uit Duitsland Dominique Schuurman op bas. Zwitserland en Frits Landersbergen op drums. Eh, in 2023 hebben ze een eh, cd uitgebracht getiteld De Basel Sessions. Dat was een serie concerten die ze in de Zwitserse stad Babel, Basel gaven. En eh, op eh, die cd staan allemaal, bijna allemaal eigen composities. En ik draai de compositie van Frits, getiteld IJM. Oftewel, naar, genoemd naar de, eh, de naam van de groep European Jazz Meeting. Luistert u naar European Jazz Meeting, Frits Landersbergen en zijn internationale vrienden. dat was de groep European Jazz Meeting... met het gelijknamige nummer, gecomponeerd door Frits Landersbergen. Degene die eh, Frits op YouTube of op YouTube op eh, Facebook volgen... kunnen zien dat hij op dit moment met deze club weer aan het toeren is... door eh, Duitsland en Zwitserland. met als je vrouwelijke vocalisten speelt... een ochtend als vanochtend dan mag Rita Rijs natuurlijk niet ontbreken. Eh, ik heb gezocht naar een eh, kenmerkend nummer <clears throat> van haar. En eh, ik vond de oude LP uit 1965 getiteld Congratulations in Jazz. En dat sloeg op het feit dat ze in dat jaar haar 20-jarig jubileum vierde als professioneel jazzzangeres. Want dat begon ze in eind 1945 bij haar toenmalige man Wessel Ielke... die al op jonge leeftijd overleed aan de gevolgen van een val eh, tijdens het waterskiën. Eh, het is een eh, klassiek... <clears throat> pardon. Het is een klassiek nummer en Rita wordt begeleid door haar trio. En dat was natuurlijk Pim Jacobs op piano, Wim Overgouw op gitaar en Ruud Jacobs op bas. Luistert u naar Summertime. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and you'll take to the sky. But till that morning, there's nothing can harm you with mommy and daddy. Stay to the sky. En dat was eh, Rita Reis. En sprekende over Rita Reis, nog even een reminder. Komende zaterdag, dus dat is eh, eh, zondag, dat is de 11e mei... vindt er weer een concert plaats in de reeks Jazz in Zandvoort... Uh, zolang de kocht verbouwd wordt, vindt dat plaats in Nieuw Unicum. En het is het slotconcert van het seizoen 24-25. En dat laatste concert is een tribute to Rita Reis door de Jurjen Donkersgroep. Ik, eh, hoort van, ik hoorde van eh, voorzitter Hans Rijmers dat er nog een paar plaatsen vrij zijn. Het wordt weer een prachtige muzikale middag. Eh, van harte aanbevolen. Kijkt u even op www.jazzinzandvoort.nl voor de nadere details. Dan ga ik door met een artiest die we ook al een aantal keren in de, eh, in de krocht hebben gezien bij Jazz in Zandvoort. En dat is uh, zanger, trompetist Michael Varenkamp. Hij bracht in 2021 een cd uit getiteld Spirits. En eh, ik ga nu het gelijknamige nummer draaien wat door hem geschreven werd. Michael wordt verder begeleid door Dimitri Chapeau op tenor Wieboud Burkens op keyboard... Harry Emmerij op bas en Erik Koger, ook alweer een bekende uit de krocht, op drums. Luistert u naar Spirits. draai ik Michael Varenkamp even weg... want het loopt al tegen de klok van 11. En ik wil u er ook nog graag een eh, stukje laten horen... van Johan Clement met zijn trio... waaronder uh, good old Erik Timmermans... al jaren betreurd de grote initiator van jazz in Zandvoort. Dus tot aan het nieuws van 11 uur... luistert u naar Johan Clement, Erik Timmermans... Frits Landersbergen en Jeroen de Rijk met Sushi.